Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een woning in Osdorp bij Amsterdam is vannacht een explosief afgegaan. De schade is enorm. Vermoedelijk is de bom door de brievenbus naar binnen gegooid. Ik schrik me dood, een hele harde knal, maar het was een hele doffe knal. Ik denk, nou, ik hoor niks. Ik hoor geen ziekenauto, geen ambulance, geen politie. Het zal wel vuurwerk zijn. Van zondag op maandag was het ook al onrustig in Amsterdam. Ook toen was er een explosie bij een huis. En afgelopen nacht was het ook raak in Hellevoetsluis in regio Rotterdam. Dat was de 52e explosie in dat gebied. De politie denkt dat er een drugsoorlog tussen bendes aan de gang is. Cybercriminelen richten zich steeds vaker op kleine bedrijven, blijkt het onderzoek van ABN AMRO. Het afgelopen jaar had maar liefst 80% van de kleine en middelgrote bedrijven last van cybercriminelen. Een jaar daarvoor was dat nog 45%. Grote bedrijven lijken steeds vaker buitenschot te blijven. Vanaf volgende week hoef je geen coronavaccinatie meer te hebben om Amerika in te mogen. Dat is onder meer goed nieuws voor de nummer 1 tennisser van de wereld, Novak Djokovic. Die wilde zich niet laten prikken en kwam daarom de VS niet in. Daardoor miste hij meerdere tennistoernooien, waaronder de US Open. Komende zomer kan hij daar dus weer aan meedoen. En bijna 50 jongeren van actiegroep Milieudefensie zijn vanmorgen met de bus naar Londen vertrokken. Niet voor een avondje doorzakken in de pub of een bezoek aan de Big Ben... maar om langs te gaan bij de aandeelhoudersvergadering van Unilever. Dat bedrijf is niet echt goed bezig, vinden ze. Daarmee veroorzaken ze gevaarlijke klimaatverandering op het gebied van CO2-uitstoot, palmolie en zijn ze verantwoordelijk voor ontbossing. Eh, maar ze nemen niet hun verantwoordelijkheid voor deze praktijken. En daarom gaan we ze opzoeken in Londen. Want daar kunnen ze rechtstreeks in gesprek met het bestuur van Unilever. Ze willen weten wat het bedrijf gaat doen om de uitstoot omlaag te krijgen. Als het antwoord ze niet aanstaat, hebben de mensen van de Milieudefensie al gezegd dat ze Unilever misschien voor de rechter gaan slepen. Het weer vandaag start bewolkt. Vanmiddag zien we vaker de zon. In het noorden kans op wat kleine buitjes, maar verder droog. De temperatuur ligt tussen de 10 en 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Twee korte files in Noord-Holland. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade. Daar rijdt het langzaam over 4 kilometer en de vertraging is 10 minuten. En de N242 Middenmeer richting Alkmaar tussen Heerhugowaard en Omval. 2 kilometer file en de vertraging van nog geen 10 minuten.